Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren die zijn verslaafd aan het spelen van computerspellen... melden zich bij afkikklinieken. Ze zijn ook jonger en zwaarder verslaafd dan enkele jaren geleden. Dat blijkt uit cijfers die de NOS opvroeg bij acht verslavingsklinieken. De verslaafde gamers zijn soms rond de 10 jaar oud. Meerdere jongeren gaan door het gamen niet naar school... gebruiken drugs en verwaarlozen zichzelf... De klinieken pleiten nu voor meer voorlichting op scholen, aan jongeren, docenten en ouders. De Australische geheime dienst heeft Amerikaanse advocaten afgeluisterd. Het gebeurde in nauwe samenwerking met de Amerikaanse dienst NSA. Dat schrijft de New York Times op basis van documenten van Edward Snowden. De advocaten hielpen Indonesië vorig jaar bij een handelsgeschil met de VS. De Australiërs lieten de NSA weten zeer bruikbare informatie te hebben over de adviezen van het advocatenkantoor aan Jakarta. 12 Years a Slave is tijdens de uitreiking van de Britse BAFTA's uitgeroepen tot de beste film. Acteur Chiwetel Ejiofor werd onderscheiden als beste acteur voor zijn rol in diezelfde film. Beste actrice werd Kate Blanchett. Zij ontving de BAFTA voor haar hoofdrol in Blue Jasmine. Alfonso Cuaron kreeg de onderscheiding voor beste regisseur. Hij regisseerde Sandra Bullock en George Clooney in Gravity. Voor de derde keer tijdens de winterspelen was het podium in Sochi vanmiddag geheel oranje gekleurd. Op de 1500 meter schaatsen bij de vrouwen pakte Jorien Termors goud, Irene Wust zilver en Lotte van Beek brons. Op de medaillespiegel klim Nederland naar de tweede plaats met vijf keer goud, vijf keer zilver en zeven keer brons. En voetbal in de eredivisie heeft Ajax in de arena met 3-0 gewonnen van Heerenveen. Feyenoord speelde in Breda gelijk tegen NAC 1-1. FC Groningen won met 1-0 van Go Ahead Eagles en degradatiekandidaat SC Cambuur was te sterk voor PEC Zwolle. Het werd 3-1. Het weer overwegend droog en helder. Het koelt af tot rond de 3 graden. Lokaal is er kans op gladheid.